Er doken filmpjes op waarin mannelijke leden seksistische uitspraken deden... en vrouwen uitmaakten voor hoeren. Het is nog niet helemaal zeker of de prinses later wel lid wordt... zegt verslaggever Josephine Trey. Dat wil de Rijksvoorlichtingsdienst niet zeggen. Ze zeggen alleen dat de prinses heeft besloten om nu niet lid te worden. Dus dat zou nog kunnen betekenen dat het misschien volgend jaar eh, wel gebeurt. Maar dat is eh, op dit moment niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ze echt breekt met een traditie. Want en haar vader en haar oma waren allebei wel lid van het koor. Vanwege de ophef is de voorzitter van het koor opgestapt. En ziet de ontgroening er anders uit dan normaal. Het is nog steeds onrustig in Taiwan. 16 Chinese straaljagers zijn daar de grens over gestoken. En dat is het zoveelste machtsvertoon van China tegenover Taiwan. Het land deed ook al allerlei oefeningen in de lucht en op zee, vertelt de Taiwanese buitenlandminister. It is conducting large-scale military exercises and missile launches as well as cyber attacks. Taiwan denkt dat China een aanval op Taiwan voorbereidt met al die oefeningen. China begon daarmee na het bezoek van een, belangrijk, belangrijke Amerikaanse politicus aan Taiwan. En China is daar boos over. Een van de grootste tennissers aller tijden gaat waarschijnlijk met pensioen. Serena Williams zou van plan zijn om na de US Open haar racket op te bergen. De 23-voudig Grand Slam winnares wil meer tijd aan haar gezin besteden. Als ze de US Open wint, komt ze op gelijke hoogte met recordhouder Margaret Court... die 24 Grand Slam titels op haar naam heeft staan. En WhatsApp krijgt een flinke update. Je kan straks stilletjes uit een groepsapp vertrekken... zonder dat iedereen daar een melding van krijgt. Je kunt instellen dat mensen niet meer zien dat je online bent. En je kunt je verstuurde berichten 2,5 dag lang nog verwijderen. Dat kan nu maar 1 uur. De update komt aan het eind van een maand. En dan nog het weer. Het is vanavond eh, ook nog helder. Het koelt af tot de graad of 15. Morgen tropisch, volop zon en tussen de 26 en 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 maar Middenmeer in beide richtingen dicht bij Middenmeer vanwege een technische storing bij de brug daar. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren.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 anymore. We've been going like a hurricane. Who's gonna be the one to break the silence? Are you driving in another lane? i I've been waking to the sound of sirens. I've been thinking lately, thinking about you touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. If everybody had an ocean across the USA. Then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies. We're bushy, bushy blonde hairdo, serving USA.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 Vooral de scheepvaart, de landbouw en de natuur hebben daar last van. De Nederlander van 25, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een man tijdens de Gentse feesten, blijft langer vastzitten in België. Hij wordt niet meer van verdacht het slachtoffer in het water te hebben geduwd, maar wel verweten dat hij niet heeft geholpen. Tijdens de feesten werd een 53-jarige man in het water gegooid. Hij kon niet zwemmen en verdronk. Prinses Amalia wordt toch geen lid van het Amsterdamse studentenkoor. De RVD bevestigt dat, maar wil niet zeggen waarom Amalia afziet van een lidmaatschap.